Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Spanje heeft het uitleveringsverzoek voor de Catalaanse separatistenleider Puigdemont ingetrokken. Ook vijf andere Catalaanse politici in ballingschap hoeven niet te worden uitgeleverd. Duitsland wil de Puigdemont uitleveren voor verduistering van overheidsgeld, maar niet voor rebellie. Madrid is kwaad omdat hij dan niet voor rebellie kan worden vervolgd... en vindt dat Duitsland zich daarmee te veel met de Spaanse rechtsgang bemoeit. Puigdemont vluchtte na het uitroepen van de onafhankelijkheid van Catalonië naar België. In maart werd hij in Duitsland opgepakt. Maleisië gaat onderzoek doen naar de doodsoorzaak van het Nederlandse model Ivana Smit. De vrouw van 19 viel in december uit een flat in de hoofdstad Kuala Lumpur. De ouders van Smit zeggen dat hun dochter is vermoord. Volgens een patholoog die het lichaam heeft onderzocht... had het model wonden en blauwe plekken die al voor de val uit de flat zijn ontstaan. Ook zijn er sporen van drugs in haar lichaam gevonden. Syriëganger Lieke S. hoeft niet opnieuw de cel in. Volgens de rechter is wel bewezen dat ze heeft geprobeerd om zich aan te sluiten bij terreurorganisatie IS. Daarvoor is ze veroordeeld tot een gevangenisstraf, maar die heeft ze al in voorarrest uitgezeten. Lieke S., die zichzelf tegenwoordig Hayet noemt, bekeerde zich in 2016 tot de islam. In dat jaar vertrok ze naar Syrië, maar werd ze tegengehouden aan de grens. Op haar terugreis naar Nederland werd ze opgepakt. De straffen voor ernstige bedreiging van journalisten moeten omhoog. Dat hebben het Openbaar Ministerie, de politie, het Genootschap van Hoofdredacteuren... en de Nederlandse Vereniging van Journalisten met elkaar afgesproken. De vier partijen zeggen dat journalisten te maken krijgen met steeds zwaardere intimidatie... en dat die zaken daarom hoge prioriteit moeten krijgen. Verder wil het OM hogere straffen eisen bij geweld tegen journalisten. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken. Het wordt 23 graden aan zee tot 30 graden in het zuidoosten.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 You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby. na na na twee groten uit de Amerikaanse popgeschiedenis. Stevie Wonder uit 1967 met ehm, I Was Made to Love Her. En uit 1970 van het album Pearl hoorden we Janis Joplin en Me en Bobby McGee. En eh, we gaan weer verder met een, nog een grote uit de Amerikaanse popgeschiedenis. Diana Ross, When You Tell Me That You Love Me. album The, Far the Force Behind the Power uit 1988 was dit Diana Ross. When You Tell Me That You Love Me. En dan heb je drie van die grote kanjes achter elkaar gehad. En dan gaan we nu <laughs> luisteren naar Leapy Lee, een one-hit wonder uit 1968. Hier is Little Arrows. There's a boy, a little boy, shooting arrows in the blue. and he's aiming them at someone. But the question is at who? Is it me or is it you? It's hard to tell until you're hit, but you'll know it when they hit you, cause they hurt a little bit. Here they come pouring out of the blue. A little arrows for me and for you. You're once again. Little arrows that hit everybody every now and then. Whoa, whoa, the pain. Some folks are run and others hide, but there ain't nothing they can do put on armor, but the arrows go straight through. So you see, there's no escape. So why not face it and admit that you love those little arrows when they hurt a little bit? Here they come pouring out of the blue. Little arrows. once again. Little arrows that hit everybody, everybody strikes again. Little arrows that hit everybody every now and then. Little arrows in your clothing, little arrows in your hair. When you're in love, you'll find those little arrows everywhere. Een one-hit wonder uit 1968 en dat was Leapy Lee en Little Arrows. En van een one-hit wonder uit 68 gaan we naar een top 100 hit uit 1973. Hier is Samba Pati van Santana. sun. Tomorrow, see the things that never come today. it's over. It's over. Nestled in your wings, my little one, is special morning brings another sun. Tomorrow things that never come today. When you see me fly away without you, shadow on the things you know, feathers fall around you and show you way to go. It's over. It's over. het geweldige album After the Gold Rush. Dit was Neil Young en het nummer heette Birds. Ehm, we gaan nu een eh, verzoekplaat draaien en die kwam vanmorgen binnen van Sibrand van der Veen. En hij wil hem gedraaid hebben voor zijn schoonmoeder. Hier zijn de Commodores met zang van Lionel Richie, Three Times a Lady. Speciaal voor eh, de, schoonmoeder van Sibrand van der Veen. Three Times a Lady door de Commodores. En dan zijn we toe aan de, eh, de wekelijkse Elvis Presley single. En deze keer is het Money Honey. En op de B-side A eh, One-Sided Love Affair. Hier is Elvis. was all on his mind. He said. I can know what you want with me. I said, "Money, honey. <laughs> money, honey, money, honey. If dirty love affair. Well, a fair exchange of ransom over robbery, and the whole world will know that it's true. Understanding solves all problems, but that's why I'm telling you. If you wanna be hugged, well, you got to hug me too. Oh yeah, if you wanna be hugged, well you got to hug me too. Oh yeah, cause I ain't for no one-sided love affair. take it, oh, well, no, baby, why oh, try to give it? If you know you can't take it, well, oh, then, no, baby, why try to give it? Oh, oh, cause I ain't for no one-sided love affair. Well, fair entertaining, Japan's no robbery, and the whole world will know that it's true. Understanding solves all problems, baby, that's why I'm telling you. If you wanna be hugged, well, you gotta hug me too. Oh, yeah. If you wanna be hugged, baby, you got to hug me too. Oh, yeah. Cause oh, I ain't for no one-sided love affair. Cause I ain't for no one-sided love affair. Cause oh, I ain't for no one-sided love affair. Dat was weer een Elvis Presley single Money Honey and One-Sided Love Affair En beide nummers komen voor op zijn eerste LP. En Elvis vond persoonlijk One Sided Love Affair het beste nummer van die hele LP. Oké, okay. dat kan. Hier is uh, Roger Whittaker met eh, Mexican Whistler. Ik heb op YouTube even gekeken of hij dit nummer nou echt werkelijk zelf fluit. Maar dat doet hij dus. Mexican Whistler Roger Whittaker. Twee weken geleden draaide ik Blue Moon van Elvis Presley. Een hele mooie uitvoering. Maar er bestaat ook een hele andere uitvoering. En dat is een gigant van een hit geweest in 1961 voor de Marcells. Dang it, dang, dang, ding it, dong, ding, boom what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really care for. And then they suddenly. without a love of my own. Dang it, dang, dang, ding it, on, ding, blue, ding, Boom boom boom. a bomb a Bom bom bom bom bom bom bom bom bom. a dang dang ding a dong ding boom boom boom boom boom boom boom boom boom ding Ja, een hele andere uitvoering dan die van Elvis Presley, maar zeer de moeite waard. Eh, we gaan luisteren naar drie nummers uit de Pop Top 100 over de periode 1965-1980. We gaan ze achter elkaar draaien en straks hoor je wie het waren, wat ze speelden en op welke plaatsen staan. Veel plezier. het waren weer drie hits uit de Nederpop Top 100. Nederpop Top 100 over de periode 1965-1980. Op 40 hoorden we Mississippi van Pussycat. Op 39 vinden we The eh, Shocking Blue en Never Marry a Railroad Man. En op 38 hoorden we net George Baker Selection en Dear Anne. En volgende week gewoon weer drie. Hier is Boris Gardner.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 Don't Be Afraid of the Dark. En die gaan we speciaal draaien voor Hans Wassenaar. Die zou je normaal gesproken verwachten uh, na Matchbox... maar eh, deze, deze week even niet. Hij moest uh, chirurgisch eventjes bijgespijkerd worden... En dat is volgende week gewoon weer over voor hem. En dan is hij weer achter de microfoon te vinden. Dus Don't Be Afraid of the Dark van de Robert Cray Band voor Hans. Yeah. weer Matchbox voor vandaag. Eh, we sloten af met de Robert Cray Band en Don't Be Afraid of the Dark. Vanaf 8 uur heb je eh, Alternative FM met Jaap Koper. En eh, wij zijn er gewoon volgende week weer. Goed weekend met veel mooi weer. Maar het is een belofte die ik rustig kan maken. Want het blijft gewoon mooi.